9 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. Bij het pluimveebedrijf in Kamperveen, waar gisteren vogelgriep werd ontdekt, gaat het om de variant H5N8. Dat is dezelfde variant die eerder in Hekendorp en Te Aar werd geconstateerd. In Kamperveen is nu bij drie bedrijven vogelgriep vastgesteld. Staatssecretaris Dijksma zegt dat ruimen bij die bedrijven vandaag nog ooit afgerond. Daarnaast zijn zes bedrijven getroffen door preventieve ruimingen. Vrakstukken van rampvlucht MH17 zijn aangekomen in de Oekraïnse stad Kharkov. Ze zijn met twee diepladers overgebracht vanuit het rampgebied. Het is onduidelijk wanneer de wrakstukken naar Nederland worden gebracht. De diepladers vervoerden onderdelen die te groot waren voor de trein. Kleinere onderdelen zitten nog in wagons in de buurt van het rampgebied. Volgens de rebellen rijdt de trein met onderdelen morgen naar Kharkov. Een aquarel van Adolf Hitler is in Nuremberg in Zuid-Duitsland geveild voor 130.000 euro. Hitler maakte de afbeelding van het oude raadhuis in München in 1914. Twee zussen van in de 70 boden het werk aan. Bij de aquarel zat een handgeschreven factuur uit 1916. Volgens het Veilinghuis zou dat de reden kunnen zijn waarom dit werk zoveel heeft opgebracht. De koper komt volgens het Veilinghuis uit het Midden-Oosten. Ajax-supporters die dinsdag zonder kaartje in Parijs zijn... lopen de kans dat ze worden aangehouden. Het is een van de maatregelen die de Franse politie heeft genomen... om ongeregeldheden te voorkomen rond de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Ajax heeft voor 850 supporters kaarten gekregen. Ajax-supporters zonder toegangsbewijs kunnen een boete krijgen van 30.000 euro... en een gevangenisstraf van een half jaar. In de eredivisie heeft AZ met 1-0 gewonnen van Vitesse. Kort Eagles was met 2-0 te sterk voor NAC Breda. Vanavond zijn nog drie andere wedstrijden. Feyenoord Dordrecht, Ajax Heerenveen en Willem II Excelsior. Het weer droog, de temperatuur daalt vannacht tot een graad of 8. Morgen eerst zon, tegen de avond gaat het van het westen uit regenen.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 Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. de beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor in het eerste uurtje. Natuurlijk het laatste shownieuws. De party update en de 10 boven beste platen van de dansstoel. En natuurlijk straks in het tweede uurtje DJ Mauzo met zijn Global House Vibes. En het derde uurtje gaan we naar Italië. Ga ik je straks meer over vertellen. Hoor als openingmuziek van Michael Woods en Lauren Dyson met In Your Arms. Zometeen onderweg Kisha Cole. Maar eerst hier El Shah met Dissolution. my years living this life, giving you everything I tried, but you never love me for who I am. Do you even really know me, babe? It seems like it's just a dream. I thought we were meant to be. What once was color ended up black and white, and I don't this time. And I know you really know it, babe. Schnitzer, Schnitzer, Schnitzer, Schnitzer, Schnitzer, Schnitzer. Schnitzer, Schnitzer, Schnitzer. Hey, seks in mijn buik, sex in mijn buik. Zondag pakjes je de stress is eruit. Laat de nigger in je buiten, die Libië is heerlijk. Kleine shout-out naar de westerse wereld. Grote stukken vlees, fuck op paprika. En de restjes, die sturen we naar Afrika. Fuck een niffel, met die vliegjes op je neus. Is geen goede look met al die vliegjes op je neus, nee. Weg je gezicht, verg je gezicht, verg je gezicht. Je met de schnitzel. verg je gezicht. Fake gezicht, fake gezicht. En doe het met de schnitzel. Bloem, ei, paneer, mail. Bloem, ei, paneer, mail. Bloem, ei, paneer, mail. Bloem, ei, paneer, mail. Schnitzel, schnitzel, schnitzel. Schnitzel, schnitzel, schnitzel. Schnitzel, schnitzel, schnitzel. Schnitzel, schnitzel, schnitzel. En mijn tuin op het tegenlichaam. lichaam. Ik ben helle gaar, heb je twee keer niks aan. Gisteren was ik al geen geklikspaan. Something lekker eraan, eraan. Ik ga van onmenselijke griezel in je vis. Nou, menselijke schnitzel in je vis. Gooi me tussen polies, je citroen. Bloem uit paneermeel, hoe bij doen. Boter, olie, vuur op hoog, Rook ontwikkeling, buren boos. Krokant en nogmaals en sappig. Ik hou het naar wat was ik grappig. Gewoon in die koekenpan, pam, Kom maar even proeven, pam, papa. Gewoon in die koekenpan, pam, Kom maar even proeven, pam, papa. Blue, ei, paneer, nee. Blue, ei, paneer, nee. Blue, ei, paneer, nee. Blue, ei, paneer, nee. Schnitzel, schnitzel, schnitzel. Schnitzer, Schnitzer, Schnitzer, Schnitzer, Schnitzer, Schnitzer, Schnitzer. topics ever seen. Nooit gestopt, never weer. Ik zit nooit voor vriend. niet te licht, is niet te als je lucht, Kleiner dan je hoofd is, dat wordt het wordt vast. Als de kon, behoorde ik mijn huis ermee. Hup, met je schoenen van het Zie Spiegel alleen de tijd tot we zien mijn draam. Boter in mijn aarde, shoot uit de kraan. Sauerkraut en rustig dus, je weet tellen. Fuck die tweede, aan de leg. Wie kan dellen? flat, time to drag. zij zei. Nadigheid midden in je But that's what you get from Eating sneaker. Blue ei, paneer, nee. Blue ei, paneer, nee. Blue ei, paneer, nee. Blue ei, paneer, nee. dat was de laatste verschenen van de jeugd van tegenwoordig... Eh, met het plaatje Snitsel. En daarvoor horen we muziek van uh, eh, Kisha Cole met Party 1. a Party. Deze samen met uh, Kevin Ron. Zie je hem Zandvoort, de Nightwalk. Een wandeling over het strand door de duin in het centrum van Zandvoort. Misschien heb je het al gehoord van de week. Het is gedaan met een van Amerikaans grootste familiehelden. Nadat eerder verschillende vrouwen al aangifte van verkrachting deden... tegen Bill Cosby... heeft hij ook een voormalig topmodel Janice Dickinson in een interview verteld... dat ze door de kindervriend is belaagd. Cosby zelf lijkt het eh, weinig te doen. Hij stond gisteravond in een live show gewoon gezellig grapjes te maken. Alleen bij uh, Netflix, als je dat toevallig hebt. Alle programma's van uh, Bill Cosby zijn van de buis gehaald. Maar zijn live shows doet hij nog wel gewoon. Zie je hem Zandvoort, onderweg zo meteen de partyagenda. Maar nu is Skrillex met Fuck That. What's beat up. van Miriam. Samen met met Upside Down. En daarvoor muziek van Skrillex met Fuck That. CFM Zandvoort, de Nightwalk. Het is weer tijd voor de partyagenda. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande vandaag op deze zaterdag 22 november alweer. 2014. Sinterklaas is in het land. Dus uh, ik weet niet of je schoenen al gezet hebt. Maar eh, ik heb mogen zetten gezet afgelopen avond. <laughs> Maar ik heb er helemaal niks in gekregen. CFM voor de party op de zoals altijd. En wie eens even kijken naar Escape in Amsterdam. Onze eigen Zandvoortse Raimundo. Met zijn wekelijkse feestje Brainwash. Begint vanavond om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. De 16 euro. Voor meer informatie checken we de website escape.nl... met natuurlijk Raimundo, Tom van der Ven... en MC is Miss Banti. Vanavond dus in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond in Air en met het feestje Access... begint om 11 uur, duurt ook tot 5 uur in de ochtend. Intrace 18 euro. Met onder andere Dub Vision, Sam Fox, Delivio... Nana Daziel en Novaro Dukes. En in Area 2, de Nachtbrakers... dat vanavond dus in Club Air in Amsterdam. Het feestje Access. En ook natuurlijk vandaag het wekelijkse feestje in de Melkweg. Eh, het thema Encore. En dit week, deze week hebben ze geen apart thema. In de Melkweg vanavond het wekelijkse feestje. Encore begint rond middernacht. Duurt tot 5 in de ochtend. De is 10 euro met onder andere Prime, Kit, Wax Friend en uh, voorshow Bangers. Dat vanavond dus in de Melkweg. Het feestje Encore. En daar kan je natuurlijk een beetje urban en hip-hop en rap verwachten. En vanavond in het Transformatorhuisje Unie en Wester liefde hebben we het feestje Verknip 2, Year Anniversary, bestaat twee jaar. Het is inmiddels al lang begonnen. Het begon vanavond om 6 uur en het duurt tot eh, morgenochtend 8 uur natuurlijk allemaal in Amsterdam. Interest 32,50 euro. Voor meer informatie check even zijn website beknip.org. Met onder andere Piotr Zan, Chami uit Frankrijk... Livage, Frank, Patrick Toppin, Sydney Charles en de Sluwe Vos. Dat is in Area 1. En in Area 2 hebben we nog uh, eh, Delicatessen, Mirella Cruz, Doka... Alan Fitzpatrick, Rebecca, Tommy 47 En in Area 3 hebben we onder andere Kevin Dwayne, Perro, Brian Vidder... Illinois en Seppo. Maar even kijken, vanavond in Transformatorhuis Westeruur Unie en Westerlief. Oftewel gewoon de locatie Westergasfabrieken. Feestje verknipt. Two year anniversary. En vanavond in Escape. Nee, wat zeg ik? Escape hebben we al gehad. In de, in de Club Stalker hebben we weer eh, een verrassingsfeestje. Want eh, ik heb weer twee flyers. Ik heb er één uitgezocht degene die bovenaan lag. Maar voor de zekerheid checken op de website clubstalker.nl. Vanavond uh, Popcorn gaat vreemd. Zaterdag, ja, ja. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Intree 7 euro. En eh, ja, de line-up geen idee. Maar kijk voor de zekerheid even op clubstalker.nl. Want ze hebben er eerst twee feestjes. Dus welke er doorgaat. Ik heb uh, eerlijk gezegd eigenlijk stiekem geen idee. Het andere feest heet Don't Drop the Soap. En in ieder geval tot zover de partyagenda. We gaan snel door met muziek. Iets andere muziek dan de bedoeling was. De cd spelen links die heb even een probleem. Dus eh, gaan we rechts doen. Die wou ik zo meteen pas draaien. Hier is Taylor Swift met Shake It Off. I see I'm too late. Dance Show. DJ Dance Board FM. Oh yeah. CFM Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen in het centrum van Zandvoort. Eerst uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop. Laatste shownieuws, de partyagenda. En nu is het tijd voor de 10 boven beste platen van de dansgroep. Deze week op 10, Rune RK met de Calabria, de Firebeat remix. Op 9, David Quata samen met Sam Martin met Dangerous. Op 8, Oliver Helders eh, Pikachu. Doet die samen met Mr. Belt en uh, eh, Mr. Weasel. Op 7, Axwell en Ingrosso met uh, Ken Hold Down. En op 6, Chocolate Puma en Firebeats met I Can Understand. Op 5, Dara Live met Freaks Have More Fun. En op 4, hit die alle eh, in de jaren 90 een grote hit was... Eddie Amador met House Music. Op nummer 3, Calvin Harris en Rehab met Burning. En op 2, Oemet Oscar met Superwave. En deze week op 1, Mason met Acceder. Dat waren de 10 bovenbeste platen van de dansgroep. Dan gaan we snel door met muziek, want avond is ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Hier zijn Rough Deck en Javan met Everybody Be Somebody. wordt een Lucas en Steve remix. You make me feel good, make me feel good. You make me feel so good. You make me feel good, make me feel good. You make me feel so good. You make me feel good, make me feel good. You make me feel so good. You make me feel good, make me feel good. You make me feel good. we go. laatste van eh, Benny Bernassi. Samen met Gary Go met Let This Last Forever. En daarvoor hoorde Dimitri Danvers met Feel Good. CFM Zandvoort en Nightwalk. Het eerste uurtje zit er alweer bijna op. Zometeen de break, het nieuws, het weer. En dan zijn we nog een uur lang bij met de Global Housewife met DJ Mouse op. En het derde uurtje vanaf 11 uur gaan we naar Italië. Met een DJ. Ga ik je straks meer over vertellen. Voor nu laat ik je achter met uh, Austin Mahone met Secret. En onderweg nog uh, misschien Magwai en Benny Bernassi nog een keertje. En ik zeg tot zometeen na de break.